Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee bedrijven die betaalde schuldhulp aanbieden... zijn door de toezichthouder op de vingers getikt. Het was niet duidelijk genoeg dat je voor de hulp moest betalen. Mensen met schulden kunnen bij de gemeente aankloppen, vertelt economieredacteur Bart Kamphuis. Dat gemeenten wettelijk verplicht zijn om deze mensen met problematische schulden... waar je zelf niet meer uit kan komen, om die mensen gratis te helpen. Dus er is gratis schuldhulp voor iedereen die dat nodig heeft. Een van de bedrijven haalde na de waarschuwing zijn website uit de lucht. De ander paste de teksten aan. Hezbollah heeft een nieuwe leider. Naim Kassem, zo heet hij, wordt de opvolger van Hassan Nasrallah. Die werd vorige maand gedood bij een Israëlische luchtaanval in Libanon. Het Openbaar Ministerie maakt zich zorgen over vuurwapens... die worden gemaakt met een 3D-printer. Volgens RTL Nieuws zijn ze bij het OM bang dat via deze weg meer mensen aan een wapen kunnen komen. Eerder deze maand kreeg een man van 33 uit Zuid-Holland ruim twee jaar cel voor het printen van onderdelen voor semi-automatische geweren. En let op als je thuis wel eens aan de slag gaat met gelnagellak. Je kan namelijk een allergie ontwikkelen voor de chemische stofjes daarin. Weet mijn collega Lisanne van NOS Stories. Zodra je een beetje morst, uitschiet, dat je een wondje hebt... of dat die lamp niet krachtig genoeg is, dan blijft die lak hard... En als het dan in je huid komt, dan kan het zijn dat je huid reageert erop. En eh, ja, je huid kan dat dan oppakken als een soort vijand. En die geeft dan een allergische reactie. En dat is slecht nieuws. Het chemische stofje komt namelijk ook voor in onder meer tandvullingen, heupprotheses, gehoorapparaten en pacemakers. Als je allergisch bent kun je die niet meer gebruiken als je ze ooit nodig hebt.